Uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Verenigde Staten trekken 135 miljoen dollar uit voor humanitaire hulp aan mensen die zijn getroffen door de burgeroorlog in Syrië. Vicepresident Biden deed die toezegging in Istanbul in een gesprek met de Turkse president Erdogan. Het geld is bestemd voor slachtoffers in Syrië zelf, maar ook voor de Syriërs die het land zijn ontvlucht. Een deel zal gaan naar buurland Turkije, dat inmiddels zo'n 1,6 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt. In totaal heeft de VS sinds het begin van de oorlog in Syrië ongeveer 3 miljard dollar aan humanitaire hulp toegezegd. In Mali zijn twaalf kinderen ontvoerd, waarschijnlijk door islamitische strijders. Twee kinderen die probeerden te vluchten werden doodgeschoten, meldt een woordvoerder van het Malinese leger. De kinderen zullen volgens hem vrijwel zeker worden gebruikt als soldaat. De ontvoering was in het noorden van Mali, daar is het al een week onrustig. Het aantal asielzoekers in Nederland stijgt volgend jaar opnieuw fors. Dat heeft staatssecretaris Teven gezegd in Met het oog op morgen. Nu zitten er 29.000 mensen in Nederlandse asielzoekerscentra. Teven zei dat dat waarschijnlijk volgend jaar zal toenemen naar 33.000. Maar dat er ook schattingen zijn dat het er 40.000 worden. Belangrijkste oorzaak is het toenemende aantal Syriërs die vluchten voor de oorlog in hun land. In Frankrijk zijn tientallen demonstranten opgepakt bij nieuwe betogingen tegen politiegeweld. De aanleiding is de dood van een jonge activist die vorige maand door een politiegranaat om het leven kwam. In Toulouse werden de afgelopen dag 16 mensen opgepakt die afvalcontainers in brand hadden gestoken. Aan de betoging in Toulouse deden een kleine duizend mensen mee. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot een graad of 8. Plaatselijk kans op mistbanken.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 to wake up getting down to this sick beat. My ex man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake into the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby?